Rihanna met Hard Life zit op 2. De Bad Boys gaan van 8 naar 3 en Alicia Keys van 6 naar 4. Lady Gaga, Beyoncé, telefoon. dat zijn de verliezers van deze week. Ze zakken de top 3 uit van 3 naar 5. Dat was de lijst voor deze week. Volgende week hebben we weer een totaal nieuwe lijst voor je klaarstaan. Dan is de vraag natuurlijk of Ias er nog steeds boven in de lijst volhoudt of dat die andere voor moet laten gaan.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 Dat hebben drie slachtoffers van het misbruik gezegd tegen NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Volgens de drie vergrepen verschillende paters Salesianen van het Don Rua-klooster zich aan de kinderen. Op het internaat woonden zo'n 100 jongens tussen de 12 en 18. Leden van de Salesiaanse orde hebben bevestigd dat het probleem destijds intern is besproken. De Hoge Raad heeft bepaald dat de fiscus in bepaalde gevallen nog 12 jaar na een definitieve aanslag een navordering mag opleggen aan zwartspaarders in het buitenland. In Nederland is die termijn 5 jaar. Volgens de Hoge Raad is voor buitenlandse tegoeden een langere termijn aanvaardbaar, omdat de Belastingdienst dan vaak meer tijd kwijt is met het achterhalen van informatie. Inkeerders melden vorig jaar ruim 2 miljard euro aan buitenlands vermogen. De Thaise oud-premier Thaksin is door het Hoge Rechtshof schuldig bevonden aan corruptie, heeft ruim 2 miljard dollar weggesluist en zich schuldig gemaakt aan machtsmisbruik. Thaksin was niet bij de uitspraak van het hof. De Thaise oud-premier is gevlucht en woont in Dubai. De BBC gaat de activiteiten op zijn website halveren. De Britse omroep moet fors bezuinigen en stopt daarom ook met twee radiostations. Daarnaast zal minder worden uitgegeven aan Amerikaanse tv-series, meldt de Britse krant The Times. De omroep maakt de bezuinigingsplannen volgende maand bekend. Feyenoord-verdediger Ron Vlaar zit bij de selectie van het Nederlands elftal... voor de oefenwedstrijd van woensdag tegen de Verenigde Staten. Vlaar was door blessureleed jarenlang niet meer in beeld bij Oranje. Bondscoach van Marwijk heeft 25 spelers opgeroepen. Vergeleken met de vorige Interland zijn PSV'er Otman Bakal en Twente-speler Wout Brama afgevallen.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 Why you telling me?